uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. 14 Britse Challenger 2-tanks zijn aangekomen in Oekraïne... meldt het Oekraïense ministerie van Defensie. De tanks werden in januari aan Oekraïne beloofd door het Verenigd Koninkrijk. Een groep Oekraïense soldaten heeft in Engeland geleerd om om te gaan met de tanks. Waar die tanks worden ingezet is nog niet duidelijk. Eerder werd al bekendgemaakt dat ook 18 Duitse Leopard-tanks in Oekraïne zijn gearriveerd. Door aardverschuiving in het midden van Ecuador zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. Meer dan 40 mensen worden nog vermist. Ook waren er ruim 20 gewonden. Door de aardverschuivingen in de stad Alausi in het Andesgebergte, kwamen tientallen huizen onder het puin terecht. Brandweerlieden zoeken nog naar overlevenden. Vanwege het risico op nieuwe aardverschuivingen moest een onbekend aantal bewoners het gebied verlaten. De Europese Unie heeft felle kritiek op Burkina Faso... nadat de Franse nieuwszender France 24 daaruit de lucht is gehaald. De zender zond een fragment uit van een interview met de leider... van de terroristische organisatie Al-Qaeda. Volgens de militaire regering van Burkina Faso bood Frans 24 daarmee ruimte voor haatzaaien. De nieuwszender wordt gefinancierd door de Franse staat. Volgens EU-buitenlandchef Borrell wordt de aantijging gebruikt om het werk van onafhankelijke media onmogelijk te maken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 34 andere overheidsinstanties worden voor de rechter gesleept vanwege een datalek bij de GGD. Tijdens de coronapandemie waren persoonsgegevens van mensen die een coronatest lieten uitvoeren zichtbaar voor GGD-medewerkers. De stichting ICAM eist een schadevergoeding omdat de persoonsgegevens op grote schaal werden verhandeld. De stichting stelt dat mogelijk 6,5 miljoen mensen slachtoffer zijn geworden.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 Was I ever Like that boy is a cap. Saying he home, but I know where he at. Like, but he blowing her back. Think about me, cause he know that it's fat. Damn. And it been what it been.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 6.9 ZFN darkness of your private room. You've been picking at the scans of some old wounds. You're huddling up the sorrow like it's your best friend. Thinking it's an inescapable end. Don't you think it's time to put your gloves away? This kind of punishment should be your sin. Face it, that ain't no way to begin. 5 uit de tien, maak een vijfje een daarom blijft ze misschien mm, Zij weet al lang dat ik long, in Parijs ben ik kong, ze paar barkjes op tong mm, Ik van die rijk van die maar gelijk op die song, maar we blijven niet jong mm.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 Póngalo billete. Por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí. Póngalo billete. Por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí. La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? ¿Eh? Que tal la esquina hasta son sonaría.